spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De actie in de Tweede Kamer blijft in stand. Dat heeft partijleider Roemer gezegd na afloop van de extra fractievergadering... over de anonieme kritiek op zijn leiderschap. In het Algemeen Dagblad klaagden enkele SP-Kamerleden vanmorgen anoniem over Roemer. Die noemde dat eerder vandaag buitengewoon laf. De vergadering heeft niet duidelijk gemaakt wie er met de krant heeft gesproken. Maar volgens Roemer gaat de SP-fractie als één man verder. Een leider van de rebellen in Aleppo heeft gezegd dat het bestand met de Syrische regering alsnog ingaat en dat rebellen en burgers morgenochtend volgens plan kunnen worden geëvacueerd. Bronnen bij het Syrische regeringsleger bevestigen dat. De evacuees worden met bussen naar de provincie Idlib gebracht. Die is nog in handen van de rebellen. Op de Dam in Amsterdam kwamen vanavond honderden mensen bijeen om steun te betuigen aan de, aan de inwoners van Aleppo. Treinmachinisten moeten voortaan toeteren als ze de gevaarlijke overgang in het Groningse Winsum naderen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Dat was aangespannen door omwonenden, vrachtwagenchauffeurs en nabestaanden van twee mensen die in 2014 bij de overgang om het leven kwamen. De afgelopen jaren zijn er vaker ongelukken gebeurd. Vorige maand ontspoorde er een trein na een aanrijding met een melkwagen. De laatste twee amateurploegen die nog meededen in het bekertoernooi zijn uitgeschakeld. Vitesse won vanavond met 4-0 van Jodan Boys uit Gouda. AZ schakelde ASWH uit Hendrik Ido Ambacht uit. Ook Feyenoord en FC Utrecht gaan door. Feyenoord won met 5-1 van ADO Den Haag. Utrecht won uit met 2-1 van PEC Zwolle. Supporters van die club belaagden na afloop de videoscheidsrechter. De mobiele eenheid moest er uiteindelijk aan te pas komen. Het weer. In de loop van de nacht kan een mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar een graad of drie. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door.